Kees Groot met het NOS-journaal. De nest moet beschikbaar komen voor alle zwangere vrouwen. Dat adviseert de Gezondheidsraad aan minister Schippers. De bloedtest spoort onder andere het syndroom van Down op. De niptest is nu alleen beschikbaar voor vrouwen met een verhoogd risico op een kind met een afwijking. Tegenstanders zijn bang dat ouders eerder voor een abortus zullen kiezen als de test positief is. FNV Bouw wil dat er een meldpunt komt waar buitenlandse bouwvakkers anoniem gevaarlijke werksituaties kunnen melden. Volgens de vakbond zijn veel migranten bang om bij hun baas te klagen, uit angst om weggestuurd te worden. Dit jaar vielen er al 42 doden op bouwplaatsen, eerder waren dat er ongeveer 67 in een heel jaar. Een veelgebruikt bestrijdingsmiddel in de tuinbouw wordt verboden omdat het in direct verband gebracht wordt met bijensterfte. Het middel imidaclopriet is bedoeld als bestrijdingsmiddel voor bladluis, maar ook andere insecten gaan eraan dood. Alleen bedrijven met een goede waterzuiveringsinstallatie mogen het blijven gebruiken. Maar dat zijn er volgens tuindersorganisatie LTO niet veel. De politie heeft twee mannen opgepakt voor de bestorming van de Aya Sofia moskee in Dordrecht. Ze maakten deel uit van een groep mannen die vorige maand verhaal kwam halen in de Turkse moskee nadat er bij een Koerdisch gezin een ruit was ingegooid. Er ontstond een vechtpartij en er werden vernielingen aangericht. De politie van Dordrecht verwacht nog meer aanhoudingen. Drie leden van motorclubs No Surrender en Satudara hebben celstraffen gekregen tot zeven jaar voor een schietpartij in Eindhoven, bijna twee jaar geleden. Aanleiding voor de schietpartij zou een drugsconflict zijn tussen de twee rivaliserende clubs. Niemand raakte gewond. De rechter heeft twee verdachten ook veroordeeld voor een geweldige, gewelddadige beroving. Het weer, het is overwegend droog met geregeld zon. Vannacht kan zich nevel of een mistbank vormen. Morgen overdag schijnt opnieuw de zon geregeld met landinwaarts kans op een enkele bui. Het wordt 20 tot 23 graden. Dit was het NOS Show. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Kees Kwaks van de ANWB. In de Randstad vooral vertraging op de A9, Diemen Alkmaar... tussen Oude Kerk aan de Amstel en Battenverdorp na een ongeluk. We zijn daar twee rijstroken dicht. De A9 Amstelveen-Alkmaar bij Beverwijk 5 kilometer. Dat is een kapotte auto. Op de ring A10 tussen knooppunt Nieuwe Meer en Watergasmeer tot aan Volendam 5 kilometer door een kapotte auto.